Clemens Peters met het NOS Journaal. In een stilgezette trein bij station Apkoude is de afgelopen avond een verdachte van een schietpartij... eerder op de avond bij station Rotterdam Centraal aangehouden. Daarbij hebben zwaar bewapende agenten ook een vuurwapen in beslag genomen. Kort na de schietpartij om half tien was in Rotterdam al een eerste verdachte opgepakt. Eén persoon raakte gewond. Voorafgaand aan het schietincident zou er ruzie zijn geweest tussen meerdere mensen. Om de tweede verdachte op te pakken werd het treinverkeer bij station Apkoude stilgelegd. Verschillende oppositiepartijen hebben geen goed woord over... voor de manier waarop het kabinet de nasleep van de toeslagenaffaire aanpakt. Van de beloftes die premier Mark Rutte deed... na het harde rapport van de parlementaire onderzoekscommissie... is maar weinig terechtgekomen, vinden partijen als de PVV, PvdA, GroenLinks, SP en DENK. De operatie om de gedupeerden ruim te compenseren... is vastgelopen in bureaucratie, zeiden de partijen in een debat. En ook het versimpelen van de regels komt niet van de grond, vinden ze. Het voorarrest van de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich wordt verlengd met drie maanden. De journalist van The Wall Street Journal werd in maart dit jaar in Rusland gearresteerd op verdenking van spionage. Een uiteindelijke veroordeling zou kunnen leiden tot een celstraf van 20 jaar. De Verenigde Staten willen toegang tot de journalist om hem te helpen. En het land eist ook zijn onmiddellijke vrijlating. Voetballer Vinicius Junior van Real Madrid wordt niet geschorst... na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Valencia van afgelopen zondag. De speler van Real Madrid werd racistisch uitgescholden... door de aanhang van de thuisclub. Bij een opstootje in de slotfase maakte hij een slaande beweging om zich los te wurmen... en daar kreeg hij rood voor van de scheidsrechter. Valencia moet vanwege de racistische spreekhoren de komende vijf wedstrijden een deel van de tribunes leeg houden. Het weer, het is vrij helder en droog. De temperatuur daalt naar 4 tot 8 graden. Morgen zon en wolken. Het is dan op de meeste plaatsen droog. Alleen in het oosten kan er een bui vallen. Het wordt 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. Antwoord 106.9 FM. that I want. I ain't gon' lie, girl, it's you that I need. So hypnotized like glue, I was stuck to you, love.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 to an all flop hot cheese. Queen of hearts, independent sea. She got soul in the beauty of a melody. Ja, ik ga door. En jij, wat doe je nou? All the angels, all the devils, all around us, can't you see?